Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Henk Kamp gaat straks verder met de opdracht die hij van de Tweede Kamer heeft gekregen om de mogelijkheden voor een nieuw kabinet te verkennen. Hij ontvangt eerst PvdA-leider Samsom en dan VVD-voorman Rutte. Ze moeten Kamp vertellen onder welke voorwaarden ze met elkaar willen praten over een nieuw kabinet. Over het verdere programma van de verkenner is niets bekendgemaakt. Vrijdag sprak Kamp met alle fractieleiders en toen werd duidelijk dat het merendeel van de adviezen in de richting gaat van een coalitie van VVD en PvdA. De kiesraad komt vandaag met de definitieve uitslag van de verkiezingen. Dan wordt onder meer duidelijk hoeveel stemmen op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht en welke kandidaten met voorkeurstemmen zijn gekozen. Ook wordt de definitieve verdeling van de restzetels vastgesteld. Donderdag bleek na een herberekening van restzetels dat de PvdA zou uitkomen op 38 en GroenLinks op 4. En vanmiddag maakt de kiesraad bekend of dat inderdaad zo is. In de Amerikaanse staat Arizona zijn lichamen geborgen van de inzittenden van het neergestorte KLM-lesvliegtuig. De redding verliep moeizaam door het onherbergzame terrein. Aan boord van het vliegtuigje dat donderdag verongelukte waren twee Nederlanders, een piloot in opleiding van 19 en de instructeur van 68. Ook vloog een 25-jarige Amerikaanse veiligheidsfunctionaris mee. Het toestel is tegen een rots gevlogen. Marc Dutroux, die vrijdag liet weten dat hij vervroegd wil vrijkomen, heeft in april al een aanvraag ingediend voor maandelijks verlof. Die aanvraag werd afgewezen. Dutroux werd in 2004 veroordeeld tot levenslang. Volgend jaar april komt hij in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Een jaar voor die datum mag een veroordeelde verlof aanvragen. Marc Dutroux werd veroordeeld voor ontvoering en verkrachting van zes meisjes en de moord op vier van hen. Het weer vanuit het westen steeds meer bewolking. Het is een graad of 12.